Michel Koenen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft... Leider Kim Jong-un zou bij de lancering zijn geweest... die Pyongyang succesvol noemt. Gisteren maakten Zuid-Korea en Amerika al bekend... dat het Stalinistische land een middellange afstandsraket had afgeschoten. Het projectiel kwam in de Japanse zee terecht. De lancering is in strijd met VN-resoluties. Zuid-Korea en de VS spraken van een nieuwe provocatie van Kim Jong-un. In Roemenië zijn voor de dertiende dag op rij tienduizenden mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van de regering. De demonstranten zijn woedend over een wetsvoorstel dat bestraffing van corruptie voor bedragen onder de 45.000 euro onmogelijk zou maken. De leider van de sociaal-democratische regeringspartij zou daar mogelijk zelf van profiteren, omdat hij terecht staat in een corruptieproces. Het kabinet heeft het wetsvoorstel inmiddels ingetrokken, maar het parlement moet daar nog mee akkoord gaan. De regering op Curaçao lijkt na anderhalve maand al gevallen. Twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde politicus Helmin Wiels... hebben hun steun aan de regering Koeiman opgezegd... en daarmee is de coalitie de nipte meerderheid van één stem kwijt. Waarschijnlijk gaat de premier zijn ontslag aanbieden aan de gouverneur. En China heeft het record van grootste droneshow verbroken. In de stad Gangzhou vlogen duizend verlichte drones door de nacht. Genoeg voor een plekje in het Guinness World Book of Records. de bestuurbare vliegtuigjes maakten ook Chinese tekens in de lucht. Zo waren de woorden zegen en lantaarnfestival te zien. de duizend drones werden door één computer bediend. Het weer nog, het is helder en droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en kan het lokaal glad worden.